Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Defensie heeft in beeld hoe de grote computerstoring bij het ministerie kon ontstaan. Ze denken dat het niet om een aanval gaat, maar om een achterliggend probleem in de systemen. De storing zorgt sinds gisteravond voor veel problemen. Zo kan de politie en de kustwacht bijvoorbeeld moeilijker onderling communiceren. Ook lag het vliegverkeer bij Eindhoven Airport urenlang stil. Dit meisje vermaakte zich noodgedwongen met vriendinnen op het vliegveld. We hebben al Uno gespeeld, we hebben al McDonald's gegeten, we hebben al gebabbeld. Ja, we hebben al ja. Straks hebben jullie niks meer te bespreken als de vakantie weer eh, is. Uh, jawel, we hebben altijd wel veel te zeggen tegen elkaar. Inmiddels zijn de eerste vluchten vanaf Eindhoven Airport vertrokken. Defensie denkt dat het nog wel enkele uren kan duren voordat alle systemen weer werken. Prinses Laurentien stopt als voorzitter van de stichting die opkomt voor toeslagenouders. Begin deze maand werd ze beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij haar werk met ambtenaren op het ministerie. Prinses Laurentien zegt tegen RTL Nieuws dat ze niet weet waar de klachten vandaan komen... maar dat ze opstapt omdat de ophef het doel van de stichting in de weg staat. Op het Griekse eiland Samos is het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden. Brigitte van 65 verdween vorige week donderdag. Ze ging in haar eentje een eind wandelen en keerde niet meer terug. De afgelopen dagen werd er volop naar de Nederlandse vrouw gezocht. Dit weekend kwam er een Nederlands zoekteam aan om te helpen zoeken. Een museum in Israël zal één bezoeker nog lang herinneren. De jongen van vier heeft er per ongeluk een eeuwenoude kruik kapot laten vallen. Zijn vader zegt dat zijn zoon een beetje aan er een beetje aan trok... omdat hij wilde weten of er iets in zat. Het museum gaat die kruik nu fixen en heeft de vader en zoon uitgenodigd... om weer te komen als de reparatie klaar is. Het weer nog steeds zonovergoten met soms wat lichte bewolking. 26 tot 30 graden is het. Vanavond blijft het ook nog lang zonnig. Morgen een mix van zon en wolken en iets koeler bij 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is er echt sprake van een avondspits. De meeste vertraging zien we daar nu op de A9, algemeen richting Diemen. Vooraf het AMC 12 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A10, de Ringweg Amsterdam, tussen Amsterdam Hemhavens en Amsterdam Buitenveld...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 Prinses Laurentien stopt per direct als voorzitter van de Stichting voor Hulp aan Toeslagenouders. Ambtenaren van het ministerie van Financiën beschuldigden haar van grensoverschrijdend gedrag. Volgens Laurentien staat al die ophef het werk van de stichting in de weg. De storing in de IT-systemen van Defensie wordt stap voor stap opgelost. Defensie zegt ook te weten waar het probleem nu zit. Maar het kan nog wel enkele uren duren voordat alles weer werkt. En in Denemarken zijn twee jongens van 9 en 12 omgekomen... nadat ze op een strand onder zand bedolven raakten. Waarschijnlijk door een zandverstuiving. Hulpdiensten wisten de jongens nog te reanimeren... maar in het ziekenhuis overleden ze alsnog. Het weer vanavond nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 16. Nou, op morgen zonnig wel wat meer bewolking en maximaal 27 graden.